Ahmadinejad suggereerde in New York onder meer dat Amerika zelf achter de aanslagen van 11 september zit. President Obama was al weg toen Ahmadinejad zijn toespraak hield, maar noemde diens woorden later schandalig en beledigend. In de Amerikaanse staat Virginia is de 41-jarige Theresa Lewis geëxecuteerd. Ze was ter dood veroordeeld voor het beramen van de moord op haar echtgenoot en haar stiefzoon. In de VS was veel protest tegen de executie omdat de vrouw zwak begaafd zou zijn. Ze heeft een IQ van 72, dat is net boven de juridische grens om iemand ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Een man die eigenlijk in de gevangenis had moeten zitten... heeft de bejaarde vrouw in Amstelveen overvallen... die vorige maand dood in haar huis werd gevonden. Dat meldt het programma Nieuwsuur. De dader werd kort na de overval opgepakt. Hij blijkt een ontsnapte gevangene te zijn. In China worden vier Japanners vastgehouden die ervan worden beschuldigd dat ze zonder toestemming een militaire zone zijn binnengegaan. Dat is een nieuwe stap in de diplomatieke rel tussen China en Japan. Nadat Japan de bemanning had gearresteerd van een Chinese vissersboot en de kapitein vasthield, schortte China de contacten op hoogambtelijk niveau met Japan op. Consumenten kopen steeds meer via internet, maar de groei zwakt wel af. De omzet van online winkels steeg in de eerste helft van dit jaar met 10% naar ruim 3,8 miljard euro. Ook het aantal Nederlanders dat via de computer iets bestelt is gestegen. In het KNVB-bekertoernooi is NAC Breda door naar de vierde ronde. Thuis werd met 3-1 gewonnen van VVV. FC Dordrecht schakelde eredivisieclub NEC uit met 4-3. In de vierde ronde loten Ajax Veendam, PSV treft de amateurs van Spakenburg en FC Twente gaat naar Zwolle.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 You can not say I haven't tried. Perhaps I tried too hard. No excuses. I won't apologize or justify your life. don't try and understand. Can't forgive, sorry too.